Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Fijn dat je erbij bent. Je hoorde Cilla Black en It's For You ga je inderdaad vertroetelen met prachtige muziek. En ook een paar interessante onderwerpen. Dus blijf bij ZVL ook op deze aardige zondagmorgen. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En ik heb in de aanbieding onder andere muziek van Gilbert O'Sullivan. clair. of the day, but in the morning this hour will seem. she's far. Een ongelooflijk goede vraag, ook op de zondagmorgen. Have You Ever Been In Love? Leo Sayer, natuurlijk. En Gilbert O'Sullivan met Claire hier in de show. Straks over een kwartiertje, 20 minuutjes, gaan we praten met de mensen van Foodwatch. Want die maken zich zorgen over onze voeding. Dat weet je ook wel als je een beetje op de hoogte bent van de werkzaamheden van Foodwatch. Zij vinden dat er te veel zout in de voedingsmiddelen zitten. De bewerkte voedingsmiddelen. Hoe het zit hoor je straks. Dus over een kwartiertje, 20 minuutjes hier in de show, hier bij ZVL.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 your life I have seen a miracle. I have seen sky is blue. And there you are, like you are. You're feeling so natural. Find your blue eyed way, my darling. We'll guide you, but you'll find it on your own. Amazing. seven fish, the owls too. And there you are, like you are, feeling so natural. Find your blue wide away, my darling. We'll guide you, but you find it on your own. Prachtige muziek van. Uh... Gedelius Machine. Beauty of Your Life. Wat een prachtig nummer heb voor bij de koffie op deze zondagmorgen. En Leo, nee, Mano hoorde je ervoor. Die had we al lang gehad. En La Tribu de, daarna natuurlijk in de show. Zo meteen over eh, een minuut of tien gaan we dus praten over eh, zout in eh, levensmiddelen. Dat is best wel een dingetje, vinden ze bij Foodwatch. We gaan er zo meteen naar luisteren in een gesprek met Herman de Bruin. Dus blijf lekker hangen, terwijl ik nog een paar prachtige nummers aan je ga voorschotelen. dedicated to the one I love. This is dedicated. to one I love. your mind is sure that I'll be loving you always. Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow. Time knew to move on since the beginning. And the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, know through all your joy and pain. But I'll be loving you always. As the day I know I'm living by tomorrow. But make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in down. Lekker hè? Deze mooie oude van Stevie Wonder uit 1970. Je hoorde S. En mooie klassieker. Uh, eh, oude meuk, zeggen anderen. Van eh, de mama's en de papa's. En Dedicated to the One I Love. Wat een prachtig lied is dat. En het zou maar tegen je gezongen worden. Overigens vandaag een eh, prachtige dag voor allerlei activiteiten. En de kalender van ZVL staat helemaal vol. Mosselfeesten in Filipijnen. Ik lees maar even wat voor hoor. Belfort Oldtimer Rit in Sluis en Vestingdag in Hulst.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 Cause she can't fool around. Just like she will fool around. Je weet nu wat vrouwen willen. Ze <laughs> hebben liefde nodig. Allemachtig, wat een vreselijke open deur op deze zondagmorgen hier bij ZVL. Ehm, ja, maar wel geweldige muziek van Radio. Samen met Ray Parker Jr. A Woman Needs Love. Dus uit 1981. Tijd voor ons eerste ontwerp in de show. Want we gaan je ook een beetje bijpraten over wat er zo al gebeurt in ons eigen landje. Eh, hier is een gesprek met Herman de Bruin. We gaan het hebben over dat eh, de bevolking te veel zout gebruikt. En dat ga ik vragen aan Frank Linden hoe dat precies zit. Hij is eh, van de stichting Foodwatch en in de uitzending. Frank, welkom. Hallo, dankjewel. Gebruiken we te veel zout? Ja, zeer zeker. Ja, voor eh, eigenlijk alle leeftijdsklassen, mannen, vrouwen en dan vooral de volwassenen. Ja, die eten meer zout dan dat de Wereldgezondheidsorganisatie dagelijks aanbeveelt om te eten. Ja, en, en wat is veel te veel? Nou, we hebben op dit moment eh, de Zoutmaxdag gehad voor mannen eh, in de leeftijd van 18 tot 50 jaar. En die eten gemiddeld 8 gram zout per dag. Mhm. Terwijl dus de Wereldgezondheidsorganisatie eh, zegt, uh, zegt beperk dat tot maximaal 5 gram zout. Dus die oh, eten 3 gram zout per dag te veel. Ja. ja. als je dat hoort denk je, nou ja, 3 gram, wat is nou 3 gram? als je dat elke dag doet, heeft het natuurlijk wel effect. Want wat voor effect heeft het? Is het ja, heel slecht? Ja, zeker op de lange termijn. Het is, uh, dat, dat, eh, telkens te veel zout consumeren is eigenlijk een kleine, eh, een klein beetje een sluipmoordenaar. Want ja, je zult er op een dag niet zoveel van merken. Maar wat je zegt, iedere dag eh, veel te veel zout. Dat betekent op de lange termijn verhoogde bloeddruk. Eh, en daardoor in dat risico op eh, andere gezondheidsklachten. En ernstige gezondheidsklachten. Waaronder inderdaad nierfalen, hartkloppingen, hartaandoeningen. Mm, en zelfs beroertes. Dus ehm, ja, dat, en, en dan is het kwaad echt al, al geschied. Ja, je zou zeggen zout is bijna vergif. Uh, ja, aan, de, aan de andere kant, je hebt, je hebt als mens ook wel echt zout nodig. Ja, maar eh, dat ja, dat, oh, het is ook goed voor de, voor de vochthuishouding in het eh, menselijk lijf. Maar ja, niet zoveel. En te veel is echt absoluut slecht. En ja, daarvoor waarschuwen we wel. Want zoals gezegd, we, eten in Nederland massaal te veel zout. Ja, zeker de levensmiddelen van de industrie, hè? Ja, dat klopt. Ja, als je daar naar kijkt, naar de, naar de data, dan, dan blijkt dat we in Nederland 85% ah, van de dagelijkse zout uit eh, voorverpakte voedingsmiddelen halen. En eigenlijk maar 15%, eh, hè, dat komt vanuit het eh, zoutvaatje gewoon bij jou en mij in, in de keuken of op de keukentafel. Of dat het een beetje op het, op het ijs strooien zondags bij het ontbijt. Ja. Dus eigenlijk eten we niet zo heel erg veel zout. Maar ja, de, de industrie zorgt ervoor dat we eigenlijk ja, bremzout voedsel tot ons krijgen. Dus als je veel voorbereide, le voorbereide levensmiddelen eet, dan zou je geen zout verder meer hoeven te gebruiken. Eh, nee, eigenlijk niet. Nee. En eh, we, we, kijken ook ieder jaar naar, eh, specifiek naar bepaalde productgroepen. Ehm, dit jaar hebben we gekeken naar bijvoorbeeld die zakjes en potjes met instant noedels. Ja, daar zijn we eigenlijk stijl van achterover geschrokken. Want ehm, ja, er zit er een aantal bij dat als je eens een zakje op hebt... dan heb je eigenlijk al net zoveel zout binnen als dat je uh, hè, volgens dat advies over twee dagen zou moeten eten. Ja, ik heb het zakje hier voor me. Ehm, ja? wat is het precies? Ja, het is bijna niet te lezen, want het is ook nog een hele kleine letter. Die, eh, die, die, fabrikanten komen weg met de kleine lettertjes blijkbaar. Dat klopt ook, ja. 0,35 60 gram of zo per 100 gram. En per portie 2,7 gram zout. Oh, oké, nou, dan, dan, heb je in dit geval nog een, eh, een, een vrij milde te pakken. Ja. Eh, met 2,7 gram per portie. Maar wij zijn ze dus ook tegengekomen met 9,7 gram per portie. Nou, en dan als je, als je weet dat die limiet dus eh, maximaal 5 gram per dag is... Ja, dan krijg je bijna dubbele binnen met één zo'n zakje. Ja, de waarschuwing is duidelijk. Maar als Foodwatch gaan jullie er vast wat aan doen. Ja, zeer zeker. Wij eh, we blijven absoluut ageren tegen de enorme hoge hoeveelheid eh, zout, maar ook suiker en vet in onze voedingsmiddelen. Ja, maar moeten we dan eh, de fabrikanten aanspreken in eerste instantie? Ja, de, de, fabrikanten die, die stoppen het erin. Maar goed, die, ehm, er zijn in Nederland geen wettelijke maatregelen. alleen maar vrijwillige afspraken om te kijken van hoe kunnen we zout reduceren. Maar ja, bij het maken van die afspraken, daar zit dan zowel de overheid als, als de industrie zitten samen aan tafel. En ja, maar dan blijkt dan toch wel dat als de industrie eh, bij het beleid maken of bij die vrijwillige afspraken eh, bij mag zitten, ja, dat er veel minder ambitieuze doelstellingen worden neergezet dan dat eh, de industrie niet aan tafel zou zitten. Dus, dus, wij eisen eigenlijk gewoon ja, wettelijke regels en, en drempels, limieten om inderdaad te voorkomen dat we te veel zout binnenkrijgen. En bij wie moeten jullie dat doen? Bij de politiek de eisen neerleggen? Uh, dat, dat zou inderdaad via, eh, via Den Haag en uh, wellicht ook Brussel dan moeten. Ja, ja, ja, ja politiek is tegenwoordig ook helemaal Brussel, dat is waar inderdaad. Mhm. Mensen die daar meer over willen weten? Dat kan via foodwatch.nl. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. Daar sprak je ook namens stichting foodwatch.nl dan. Frank Linter, campagneleider van die stichting. Dank voor het gesprek over het teveel aan zout. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam, gestolen schat stad zonder hart, Rotterdam. Gestolen stad. De bliksem splijt de grauwe lucht met weergaloze kracht. Donder, trage bulder dreunt dreigend door de nacht zij die nog leven, opnieuw bevreesd. Zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam, gestolen stad. klinkers, korte rokken, lippen rood, verbergen haar verwoest gezicht op de markt van de dood. Hij kruipt, hij grint, zij kreunt, ze lacht. Met haar stromend roestend goud. Steen, staal, vuur en glas. Het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman, of hij die gaat, kent een liefde voor de stad. Die zich niet beschrijven laat. Rotterdam. Amsterdam. Ja, je zou kunnen zeggen, het heeft, het heeft niks te maken met Zeeuws-Vlaanderen. Dit eh, prachtige nummer van Frederikus Picht. Rotterdam. Maar het komt vanwege de koekjes. We hebben een doosje koekjes staan. Rotterdammertjes, een beetje kaneelachtige koekjes. Heerlijk. En vandaar dat ik dacht van nou, dit nummer past nou echt bij die koekjes hier bij de koffie bij ZVL. Trouwens prima koffie. En daar word je dus echt goed gehumeurd van. En ik hoop dat dat een beetje te horen is via ZVL. Daarvoor hoorde je overigens Janet Jackson met Come Back To Me. Hier dus in de show. Het gaat al richting 11 uur. En ik kan je vast vertellen dat we na 11 uur eh, ook heel veel lekkere muziek gaan gaan draaien. En dan ook nog een beetje meer tempo maken. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL.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 Oh. 20 vingt ans, je m'arrête un moment pour respirer. dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour. Ja, prachtige Franse muziek van Henri Salvador en Petit Fleur. Natuurlijk hier in de show bij ZVL de zondagmorgen. En Sam Hunter voor met Take Your Time. Nou, dat ga ik zo meteen even doen. Even de tijd nemen. Even ontspannen. Even recupereren. En daarna ben ik bij je terug. Voor het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen van ZVL. Dus, en ik hoop dat je bij me blijft. Want we hebben straks ook een eh, hele mooie reportage van Jeroen van Gent. Want hij heeft zijn best weer gedaan op straat. Eh, met het uh, winkelen publiek. En wat daaruit komt, dat hoor je straks. Zo rond half twaalf hier bij ZVL. Maar eerst nog even iets moois. Tot van het uur. Steely Dan en Do It Again.